Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de hoofdstad van Turkije is een bomaanslag gepleegd. Dat zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. De explosie was in de buurt van het parlement en het ministerie van Binnenlandse Zaken in Ankara. Daarna zijn ook schoten gehoord. Twee politieagenten zouden gewond zijn geraakt. Een heftige brand in een huis in Gouda. Er is één iemand overleden en drie mensen zijn gewond geraakt. Het vuur brak vanochtend vroeg uit en een paar huizen zijn ontruimd. Op Tessel is een hooischuur uitgebrand. Die brand was zo heftig dat er brandweerlieden van het vasteland moesten komen te helpen. En die konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning ernaast. En van de schuur is bijna niks meer over. Voor de familie van twee slachtoffers van de schietpartijen in Rotterdam is meer dan 90.000 euro ingezameld. Kennissen van de moeder en de dochter die omkwamen begonnen die crowdfunding. De gemeente Rotterdam heeft inmiddels ook een online condoleanceregister geopend. En door de gebeurtenissen in Rotterdam heeft Caroline van der Plas op het allerlaatste moment besloten toch maar niet te gaan zingen in Ahoy. Ja, dat zou ze echt gaan doen. De BBB-leider zou een boeren gaan meezingen tijdens de Bevers Live met John de Bever. En op X zegt ze dat ze er heel veel zin in had. Maar het heeft de hele dag aan me geknaagd, moet ik dit wel doen? Want we staan in Rotterdam. Familie zit hier op een paar kilometer eh, afstand in de diepe ellende. En ja, ik heb eigenlijk de hele dag gedacht van... moet ik dit wel doen hier in Rotterdam? En eh, nou ja, uiteindelijk heb ik op het laatste moment besloten om het eh, niet te doen.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 brisk weather in the fall. It's especially delighting when you got a guy so handsome and so tall, and that's why I'm in the mood for this October. I found an end in summer, man. You can talk about Maytime and a spring romance. But even the snowy white December doesn't have a chance. Cause I am in the mood for this October. I caught him in the autumn Ja, welkom eh, luisteraars bij ZFM. Eh, ja, zondagochtend, dan weet je het wel, 10 uur. Dat betekent ZFM Jazz, samenstelling en presentatie. Auke Beuving, heel fijn dat je luistert vanochtend. Eh, ja, twee uur mooie jazzmuziek op deze prachtige, ik zou bijna zeggen herfstachtige zondagochtend. lekker temperatuurtje vandaag ook, boven de 20 graden. En als het over de herfst gaat, dan kan je natuurlijk niet om dat thema heen. Dat speelt wel een beetje door deze uitzending de autumn en eh, herfst. Ja. Gele bladeren, Indian summer. Uh, ja, herfstbokbier zou ik bijna zeggen. Spinnen, paddenstoelen. Nou, iedereen kent het allemaal wel. Dus het thema van deze keer is een beetje herfstig. En ja, dan gaan we over naar het volgende nummertje. En dat is een bekend nummertje van Herbie Man. En eens even kijken wat ik die neergezet heb. Herbie Man. Autumn Nocturne. Nocturne. Man. We begonnen deze uitzending met een uh, dit oktober gezongen door Julie London... van haar fantastische cd Calendar Girl. Uh, iedere maand een lied. En eh, ja, ik heb toch maar weer die draad opgepakt... om als ik presenteer toch maar weer deze cd erbij te pakken... en het juiste liedje op te zoeken dit oktober. En wie weet ontmoet jou zelf ook wel een Indian Summer Girl of Indian Summer Man. Uh, nou, Herbie Man, daar kom ik weer op. Dit de, speelt natuurlijk de fluit. Just Puma speelt de gitaar. En dat komt allemaal van een LP Love and Weather <coughs> uit 1956. Dus allemaal wat ouder. Een andere bekende zangeres, uh, Diane eh, Schuur... Eh, ooit ontdekt door Stan Getz. En die heeft ook een mooi nummer gemaakt over oktober. het, zeg maar, het, When Goes heet dat nummer. Moet ik het even opzoeken? Diane Schuur. Mooi nummertje ook. Komt-ie. een Schuur. Ook nog pianiste volgens mij. Ook nog blind volgens mij. En eh, ja, begon als eh, country zangeres En vanaf 79 is ze ongeveer eh, ja, de jazz ingegaan. En inderdaad, ze is ontdekt door Stan Getz... tijdens een van de jazzconcert... En is daarna ook nog regelmatig in het Witte Huis geweest om jazz te doen. Want Nancy eh, Reagan was nogal gecharmeerd van haar. Dat allemaal terzijde over deze fantastische zangeres Diane Schuur. Eh, ja, tijd voor eh, iets heel anders. Tijd om het tempo iets op te schroeven. En als we het tempo gaan opschroeven, dan kom ik terug bij Eddie Daniels en Gary Burton. En een cd'tje uit Benny Rides Again in, uit 1992. En daar het bekende nummer After You're Gone. Eddie Daniels. Eens even kijken, hier heb ik hem. die Rides eh, Again, die verwijst eigenlijk naar een tournee... wat eh, eh, clarinetist Eddie Daniels en vibrafonist Gary Burton... in de negentig jaren speelde met muziek van Benny Goodman en Lionel Hampton... een leuke, ja, leuke cd is dat geworden. 1992. en dat op de, ja, dat is natuurlijk de soort xylofoon waar ze op, die Gary Burton op speelde. En ook een, een leuk xylofonspeler is deze meneer. Terminale Harry Breuer, een eh, malletspeler. En, ja, de dans macabre, maar dan met een beetje letten eh, accentje erin. En er zijn ook wel eh, klassieke reuzen die ook wel eens de jazzkant uitgaan. En één daarvan is deze meneer. Eens even kijken of ik hem je kan zien. Nigel Kennedy, wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. Hij heeft ooit een cd'tje gemaakt. 2003 Nigel Kennedy Plays Jazz. En daarop staat het nummer Autumn Leaves. ja, ik moet er toch eh, stoppen, want ik zie dat dit nummer uh, wel heel erg lang duurt. 9 minuten. En dat gaan we niet doen in, in deze uitzending natuurlijk. Dus vandaar een stukje van Nigel Kennedy. plays jazz en, in dit geval Autumn Leaves. En dat deed hij samen met Peter Pettinger op piano. Best een aardige cd trouwens. Voor een, je ziet niet vaak dat klassiek gescholden eh, de jazz gaan spelen. Je ziet eerder jazzmuzikanten die ook eh, klassieke uitvoeringen geven. Leuk. Eh, tijd voor een ander geluid. Tijd voor John Coltrane en Johnny Hartman. Autumn Serenade. with her serenade melodies, the sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears Silver stars were clinging to an autumn sky. Love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely garden serenade. Mooie klanken van eh, John Coltrane en eh, Johnny Hartman. Johnny Hartman, eh, een van mijn favoriete zangers. Man heeft zo'n eigen sound. En dat kan je ook zeggen van een figuur die heet Ivan Lins. En eh, eh, eh, ja, die, een aantal jaren geleden, ik denk begin 2000, 2006 misschien... was in de Philharmonie in Haarlem regelmatig op zondagmiddag een concert... wat opgenomen werd door de NPO en dan werd dat ergens later uitgezonden. En vaak zat daar het Metropoolorkest op... met een aantal gasten. En een van die gasten was die Ivan Lins. En van dat concert heb ik nog een nummer gevonden. Oh, ik zie de datum erbij staan. Het was eigenlijk in twee, 14 eh, mei 2006. Metropoolorkest, commissar de Nova. Uh, thank you. Next song is uh, maybe is my most recorded song ever. This is called uh, Commissar de Novo in English had a, a lyric called I, The Island. And, uh, and I would like to introduce on the stage a great saxophone player. He's from Italy, a great friend and a great musician, Stefano De Battista. batido ter me machucado ter sobrevivido ter virado a mesa ter me conhecido ter virado barco me socorrido. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido sem as tuas quedas. seguras sem o teu fantasma, sem tua moldura, sem tuas escolas, sem o teu domínio tuas esporas. Sem o teu fascínio, começar de novo e contar comigo. Vai, vai valer a pena já ter te esquecido. kan me herinneren dat Vince Mendoza toen eh, die concerten eh, deed eigenlijk. Die was toen de tijd eh, vaste dirigent van het Metropoolorkest. dan de hoogste tijd voor een van mijn favoriete zangeressen. Turn Back Time. En, en dat wordt gezongen door Beardy Bell. Een Noorse jazzzangeres. As I I touched the rose, all the petals fell off, and the stem stood there naked, wittingly exposed. The perfect composition wasn't there anymore. The sublime masterpiece scattered out on pitiable sight of the fragmented bloom as a smell of decay suddenly filled the room irreversible and oh so irremediable deed despite self-reproach I'm a mooie zangeres. Dus. Mooie stem. ZFM Jazz. tijdje geleden heb ik eens een uitzending gedaan over de harp in de jazzmuziek. Er zijn tegenwoordig best wel een aantal harpspelers. Uh, Joel Ross is een hele nieuwe natuurlijk. En de, nou, nee, eh, ik vergis me, Joel Ross heet ze niet. Nou, in ieder geval een aantal moderne harpspelers heb ik gedraaid toen. Maar een van de oudste harpspelers, Dorothy Aspie, die heeft ook nog een nummertje gedaan wat in deze uitzending past. Autumn in Rome. Op harp. say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. So drink up, drink up, all you people. I gotta run. The facts uncommonly clear. I gotta find who's now number one. And why my angel eyes ain't here. gotta find who's now the number one and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear. Ja, dat was natuurlijk eh, Jack Jones eh, van eh, Wives and Lovers. cd'tje uit de 60 jaren volgens mij. LP was het toen, maar nu inmiddels een cd. Best een, een mooie cd. En ook Jack Jones heeft wel een markant stem. dan kom ik bij een andere jazzfiguur, soulfiguur. En haar naam is, moet ik even opzoeken hoe ze ook alweer... Oh ja, die heet Ledici. En die heeft ooit een cd gemaakt, Feeling Orange and Sometimes Blue staan mooie nieuws op. Uh, Lady kom ze. by my window, baby. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, those summer kisses, yes. Those sunburned hands I used to hold. Oh, baby, since you went away, the days go golden long. And soon I'll hear, old oh, the winter song, yes. But I miss you most of all, my darling. As when the autumn leaves, they start to fall. En Sometimes Blue, cd uit 2002 zogenaamde soul jazz. Eh, af en toe ook best de moeite waard, zou ik zeggen. Ehm, ja, dan zijn we over toe aan het laatste nummer van het eerste uur. Eline uh, Elias en uh, eh, Kissed by Nature heet die cd. En dat is het nummertje Oktober, Kissed by Nature. Ja, hoe kan je gekust worden in de herfst door de natuur? Nou, dat weet iedereen. Als je s'morgens de deur uitgaat... dan wil je nog wel eens tegen een web aanlopen... met zo'n lekkere dikke vette kruispin erin komt ze kist bij Nature Oktober. Ik zou zeggen, tot na de klok van 11 uur.